In de aanloop daarnaartoe zei de voorzitter van de reorganisatiecommissie op een bijeenkomst dat wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden door mensen die goedkoper zijn. Mensen van rond de 30 in plaats van rond de 50. Nieuwsuur liet hier zaterdag een geluidsopname van horen. De VU wil nog niet op de uitspraak van het college reageren. Na de uitzending van de Opsporing Verzocht van gisteravond zijn elf tips binnengekomen over de steekpartij waarbij een Rotterdamse krantenbezorger ernstig werd verwond. Of de tips bruikbaar zijn wordt onderzocht. De vrouw van 51 werd zaterdagochtend vroeg gewond naast haar fiets gevonden. De politie houdt er rekening mee dat ze is overvallen omdat een buurtbewoner kort daarvoor in dezelfde straat was aangevallen door een overvaller. De krantenbezorger ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De strips waarmee mensen met suikerziekte hun glucose meten deugen vaak niet. Daardoor kan het zijn dat de meting onbetrouwbaar is en patiënten gezondheidsrisico's lopen, zegt de diabetesvereniging. Veel strips worden gemaakt in China, Taiwan of Zuid-Korea en bij het transport en de opslag gaat veel mis. De strips moeten droog en bij de juiste temperatuur worden bewaard, maar ze staan soms urenlang in de hitte. In Alfa aan de Rijn is een begin gemaakt met de plaatsing van een nieuw brugdek van de Koningin Juliana-brug. Het is de tweede poging. Vorig jaar augustus eindigde de eerste poging in een ravage. De twee bouwkranen die het brugdek moesten plaatsen vielen om en kwamen terecht op winkels en huizen in Alphen. Het weer. In het oosten nog wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe.